12 uur. Frits Hemelkamp met het NOS Journaal. Premier Rutte zegt dat mogelijke burgerdoden door een Nederlands bombardement in Irak... geen rol hebben gespeeld in het besluit om de missie in Syrië en Irak te verlengen. De Tweede Kamer is kritisch over de communicatie tussen de ministers onderling over de kwestie. Partijen vinden het raar dat berichten over burgerslachtoffers niet alarmerend waren. Toenmalig minister Hennis gaf op niet alarmerende toon informatie over de zaak Vermoedelijk ook aan premier Rutte, staat in een brief van defensieminister Bijleveld. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie willen dat er een onderzoek komt naar de luchtaanval. Waterschap Vallei en Veluwe heeft de begroting voor volgend jaar aangepast... na protest van zo'n 200 boeren. Die kwamen met ruim 150 trekkers naar het waterschapsgebouw in Apeldoorn. Ze zijn boos over de voorgenomen belastingverhoging van 10 Volgens het waterschap is de verhoging nodig na een uitspraak van de Hoge Raad. Toch is nu besloten de verhoging deels terug te draaien. Het verschil betaalt het waterschap volgend jaar uit eigen zak. Grote banken willen zo snel mogelijk samenwerken om witwassen van crimineel geld tegen te gaan. De wet moet daarvoor worden aangepast zodat banken gegevens van klanten mogen delen, zegt de Nederlandse Vereniging van Banken. Binnenkort gaat een aanpassing van die wet naar de Tweede Kamer, maar het is onzeker hoe snel die wordt doorgevoerd. Privacy- en mededingingsautoriteiten moeten ermee akkoord gaan. De banken hopen volgend jaar samen een ruimte te hebben... waarin de banken, maar ook politie en OM samenwerken. Ze hopen zo betalingspatronen te zien die wijzen op criminele activiteiten. In de Champions League heeft Ajax goede zaken gedaan... door uit te winnen bij Lille. In Frankrijk werd het 2-0 dankzij doelpunten van Ziyech en Promes. Eerder op de avond speelden in groep H Valencia en Chelsea met 2-2 gelijk... Daardoor staat Ajax nu eerste in de groep. Het weer, van tijd tot tijd regen. De temperatuur zakt naar een graad of 10. Morgen begint regenachtig. In de loop van de dag wordt het vanuit het noorden droog en wat koeler.